uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Werkgeversorganisaties pleiten ervoor om het corona-toegangsbewijs te handhaven... als laatste redmiddel om bedrijven open te houden. VNO-NCW en MKB Nederland willen voorkomen dat bij een nieuwe coronagolf... de economie weer op slot gaat. Steeds meer politieke partijen zijn tegen de coronapas. Die komt nu ook niet voor in het laatste voorstel voor de nieuwe permanente coronawet. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt dat zijn land het coronavirus heeft overwonnen. De zwaarste maatregelen worden daarom versoepeld. Volgens Kim zijn er 74 mensen aan corona overleden en hij noemt dat een ongekend wonder. Experts zetten grote vraagtekens bij de Noord-Koreaanse cijfers. Zo'n 76.000 bedrijven zijn in de eerste helft van dit jaar gestopt. Het hoogste aantal sinds 2007. Vooral veel webwinkels en financiële holdings. En vier van de vijf gestopte bedrijven waren van ZZP'ers. Volgens het CBS kan dat komen doordat meer mensen weer in dienst worden genomen... vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De Amerikaanse oud-president Trump is in New York zo'n zes uur verhoord. Hij wordt verdacht van fraude en moest in het kantoor van de procureur-generaal... onder ede getuigen over zijn Trump Organization. Maar hij heeft niets gezegd. Hij beroep zich, beriep zich op zijn zwijgrecht. In Londen is een van de vier IS-Beatles aangehouden. Een van de vier Britten die in IS-gebied op gruwelijke wijze 27 gijzelaars zouden hebben gedood. Het is de 38-jarige Ayn Davis, die ook bekend staat als Jihadi Paul. Hij heeft net 7,5 jaar celstraf uitgezeten in Turkije... en werd aangehouden zodra hij voet op Britse bodem zette. En de Nederlandse dressuur-Amazone Dinja van Lieren heeft op de WK paardensport in Denemarken weer een medaille gewonnen. Met haar paard Hermes werd ze op het koningsnummer van de dressuur, de kuur op muziek, derde. Twee dagen geleden wonnen de twee ook al brons in de Grand Prix Special. Het weer nu nog 14 tot 17 graden. In het noorden kant op wat mist. Overdag weer veel zon en 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn.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 You can call me irrelevant, insignificant You can try to make me small I'll be your heretic, you hypocrite I won't think of you at all Sticks and stones and all that Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all The kids are not alright None of us are right I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive 106.9 is... hoofdpunten van het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar zijn zo'n 76.000 bedrijven gestopt. Relatief veel, zegt het CBS. Vooral veel ZZP'ers stopten, mogelijk omdat die weer vaker in dienst worden genomen. In Den Haag wordt vandaag gepraat over de stijgende prijzen en de dalende koopkracht. De fractievoorzitters van de regeringspartijen komen bijeen voor gepland coalitieoverleg. En er zijn deze week geen extra landelijke maatregelen nodig tegen de droogte, zegt het managementteam watertekorten. Er kan wel per regio extra actie worden ondernomen. Het weer, ook vandaag weer zonnig en erg warm. 29 tot 33 graden, alleen op de Wadden minder warm. weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Het is zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan kan niet alleen. zo ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Dan ik dacht ga niet alleen. de zomer is jouw keuze ZFM. a hurricane Who's gonna be the one to break the silence? Are you driving in another lane? i I've been waking to the sound of sirens I've been thinking lately Thinking about you been talking and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me feel for you.